Lovers stroll without a care. Everybody's falling in love and I'm falling behind. Everybody's falling in love. Everybody's falling in love. Everybody's falling. looking for your friend. The one you let hit it and never called you again. Uh, Remember when he told you he was about to uh-huh, Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus, when you give it up so easy, you ain't even fooling him. Yeah you did it then, and you probably did Talking out your neck, saying you're a Christian. A Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass, cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just a minimum. Nigga, you still defending them now. man. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. related to the man. More concerned with it's rims and it's Tim's and it's women. Him and his man. Come in the club like hooligans. Don't care who they you fed. Papa Yang. Like you got yeah. Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waist, man. Chris out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man claiming that they did a bit, man. Need to take care of their three and four kids. In the face in court case when the child support late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man. The punk domestic violence man.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 Kruid verrassend, altijd voordelig. Even bijtanken, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar. Een combi-deal. Een sandwich en drankje naar keuze. Voor maar 6,50. Tot snel. Bij Spar in het tankstation. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf.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 Het gebeurde in een bar in een skioord waar meer dan 100 mensen binnen waren. Er is geen gevaar meer dat de afgebrande Vondelkerk in Amsterdam verder instort. Door de brand vannacht is een groot deel van die kerk verwoest. De toren en het dak zijn wel naar beneden gekomen. En het oogziekenhuis in Rotterdam heeft 14 mensen behandeld door vuurwerk. Het gaat vooral om kinderen die als omstander zijn geraakt. Sublime weer. Geregeld buien en weinig zon. Wel een wind die hard kan zijn.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 Fans van Voordeel. Aldi. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Senseo koffiepads en XL cappuccino per zak 4,99. En Campina, yoghurt, kwark en vla 2 stuks voor 2,99. We doen het je mee. Plus.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 Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Bij verzekeraars komen de eerste schademeldingen van de jaarwisseling binnen. Zo vlogen schuren en schuttingen in brand en is er schade aan auto's. Niet alleen door vuurwerk, maar vooral door gladheid of aanrijdingen. ASR en Nationale Nederlanden hebben het idee dat het meevalt dit jaar. De dierenbescherming heeft rond oud en nieuw ruim 300 meldingen binnengekregen. Die gingen bijvoorbeeld over vermiste huisdieren of dieren die gewond waren geraakt. De dierenambulance reed meer dan 150 keer uit. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de katten en twee derde van de honden bang is voor vuurwerk. In Noord-Schaarwoude in Noord-Holland